Zes uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Taiwan krijgt 750.000 doses coronavaccin van de VS. De schenking maakt deel uit van het Amerikaanse plan... om miljoenen overgebleven vaccins te delen met andere landen. Door de grenzen zoveel mogelijk dicht te houden... had Taiwan tot voor kort nauwelijks coronabesmettingen. Maar de laatste weken meldt het land dagelijks honderden positieve tests. Taiwan wil de bevolking daarom snel vaccineren. Nu is nog maar 3% van de Taiwanese ingeënt. Eerder schoot Japan al te hulp door meer dan een miljoen doses van het AstraZeneca-vaccin te doneren. Zeker 15 Feyenoord-supporters hebben voorstanders van de plannen voor het nieuwe stadion Feyenoord City thuis opgezocht. Onder meer de architect, die bij de plannen betrokken is, werd uitgescholden. Ook bonsten de supporters op zijn deuren en ramen, meldt Rijmond. Gisterochtend schaarde Feyenoord zich in een advertentie in het AD achter de plannen voor Feyenoord City. IS-vrouw Ilham B. is door Nederland uit Syrië gehaald om te voorkomen dat het strafproces tegen haar zou stoppen, schrijft het kabinet aan de Kamer. Ze wordt al vier jaar vervolgd omdat ze naar het kalifaat ging en zich aansloot bij terug op IS. Vorig jaar zei de rechter dat het proces zou eindigen als Nederland niet meer moeite zou doen om haar terug te halen. Volgens het kabinet deed zich een uitzonderlijke gelegenheid voor om de vrouw en haar twee kinderen terug naar Nederland te krijgen. In Den Haag wordt wisselend gereageerd op de actie. D66 vindt het goed dat IS-vrouwen hier berecht worden. VVD en PVV zijn er geen voorstander van. De Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek... gaat dit jaar naar Talia Verkade en Marco de Brummelstroet... voor hun boek Het Recht van de Snelste... hoe ons verkeer steeds aan socialer werd... De winnaar werd bekendgemaakt in het radioprogramma Met het oog op morgen. Het boek gaat over de geschiedenis van de openbare ruimte in Nederland... en hoe de auto daarin een steeds dominantere rol is gaan spelen. Het weer aan zee wordt het vrij zonnig. Landinwaarts begint de ochtend bewolkt, maar later breekt ook daar de zon door. Blijft het op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 17 op de stranden... en rond de 20 in het binnenland.